Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is de afgelopen 24 uur met 10 gestegen, tot 53. 10 is de zogenoemde signaalwaarde volgens het coronadashboard. Als er drie dagen achter elkaar 10 of meer coronapatiënten op de IC bijkomen... kan dat reden zijn voor extra maatregelen. Afgelopen week werd een record aantal mensen getest en bijna 4% was positief. Vorige week was dat nog 2,8%. Aura Tieme van het RIVN noemt de toename van het aantal besmettingen zorgelijk. Ze vindt dat de coronamaatregelen onvoldoende worden nageleefd. Vooral jongeren tussen de 20 en 24 in grote steden zijn besmet. Ook het aantal ziekenhuisopnamen is toegenomen tot 92 deze week. De studentenverenigingen in Delft hebben de leden in een brief dringend opgeroepen de coronamaatregelen zorgvuldiger na te leven. In Delft is 80% van de mensen die positief testen student. De rijksbegroting wordt tot 2024 overschreden door de coronamaatregelen. Het kabinet verwacht dat over vier jaar nog 100 miljoen moet worden uitgegeven aan die maatregelen. Dit jaar is het bijna 31 miljard. De belasting op aardgas gaat volgend jaar met 3 cent omhoog. Die op elektriciteit blijft vrijwel gelijk. Zo wil het kabinet mensen stimuleren om minder gas te gebruiken... door bijvoorbeeld hun huis beter te isoleren. De volgende jaren wordt de belasting steeds verder verhoogd. Het kabinet trekt nog eens bijna driekwart miljard uit voor steun aan het openbaar vervoer. Dit jaar werd al anderhalf miljard vrijgemaakt. En de Griekse politie heeft vijf mensen opgepakt op verdenking van brandstichting in vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Naar een zesde persoon wordt nog gezocht. In Moria brak vorige week een paar keer brand uit. Het grootste deel van het kamp werd verwoest en ruim 12.000 mensen raakten hun onderdak kwijt. Het weer vanavond helder, vrij warm. Vannacht een graad of 15 met kans op mistbanken en nevel. Morgen wolkenvelden afgewisseld door zon en 1... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog file op de N197 vanuit Beverwijk naar Heemskerk. Bij Wijk aan Zee 3 kilometer en de andere kant op bij Velzen Noord 2.